Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wiebes wil kijken of hij de financiële positie kan verbeteren... van gezinnen waar maar één ouder het inkomen verdient. CDA, ChristenUnie en SGP willen dat graag. In de Tweede Kamer zei Wiebes dat hij wellicht 100 miljoen euro kan vrijmaken... bij de herziening van het belastingstelsel. De zogenoemde kostwinnergezinnen worden al jaren relatief zwaarder belast... dan gezinnen waar beide ouders werken. De parlementsverkiezingen in Turkije zijn door geweld en intimidatie niet geheel democratisch verlopen. Dat concluderen internationale waarnemers van de Raad van Europa en de OVSE. De AK-partij van president Erdogan kreeg de meerderheid in het Turkse parlement. De verkiezingen werden volgens de OVSE gehinderd door geweld, beperking van de vrijheid van meningsuiting en aanvallen op campagnemedewerkers en de media. Als voorbeelden worden genoemd onderzoeken naar journalisten die kritiek hadden op de president, het blokkeren van websites, inbeslagnames bij media en het niet meer doorgeven van digitale tv-stations. Oudbestuurders en toezichthouders van Meavita hebben zich schuldig gemaakt aan wanbeleid. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vastgesteld. Het zorgconcern Meavita ontstond in 2007 uit een fusie van vier instellingen en telde toen 20.000 werknemers maar was twee jaar later al failliet. Dat kwam onder meer door mislukte miljoenen investeringen. VVD-prominent Herman zou als bestuurder van Meavita zijn medebestuurders niet goed geïnformeerd hebben over de problemen. In Enschede is een medewerker van de gemeente aangevallen. Er zijn berichten dat hij is neergestoken, maar de gemeente heeft dat niet bevestigd. Het gebeurde in het buitengebied van Enschede-Oost, waar in de buurt een asielzoekerscentrum moet komen. Daar is veel verzet tegen. Of de aanval op de gemeentemedewerker daarmee te maken heeft, is niet duidelijk. Het weer in het noorden overwegend grijs, in het zuiden zonnig.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 In het noordelijk deel van het land komt plaatselijk nog dichte mist voor. Op de A7 Zaandam-Hoorn staat tussen Afrit Weidewormer en Purmerend Noord 4 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Knoop het Kooimeer is de spitsstrook dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Op de parallelbaan zijn twee rijstroken dicht. En door een kapotte auto op de A27 Almere richting Gorkum...